Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig ongeluk vannacht in de buurt van Kampen. Op de N50 zijn drie mensen omgekomen. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Agenten kregen aan het begin van de avond een melding van geweld in Bedum. Dat is een plaatsje in Groningen. Daarna ging een verdachte er vandoor. De politie kreeg meer dan 100 kilometer verderop in de smiezen en begon aan een achtervolging. Daarna klapten twee auto's op elkaar. Drie mensen overleefden dat dus niet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Een vermist meisje van 11 uit Soest is weer terecht. Ze kwam eerder deze week niet aan bij haar hockeytraining. Daarna sloeg haar moeder alarm. De politie dacht al snel dat de vader betrokken was bij de vermissing. En dat bleek te kloppen. Hij zat met het meisje in Bulgarije. Ze wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar Nederland. Boelgeroep en gefluit in het Concertgebouw in Amsterdam gisteravond... niet voor het orkest en het koor, maar voor een klimaatactivist... Die ging ineens staan en begon te roepen. Ik ben doodsbang. Door de overstromingen in Nigeria zijn duizenden mensen overleden. Zijn duizenden mensen overleden. Je hoort hoe hij tijdens zijn statement wordt weggesleept door het publiek. De actievoerders willen dat Nederland meer doet om de klimaatdoelen te halen. Losse NS-treinkaartjes worden vanaf volgend jaar een stukje duurder. De NS gooit 5,5% bovenop de huidige prijs. Dit is wel balen, vinden deze reizigers op station naar de Bussum. Ik ben dan nu bezig met mijn rijwijs. zou ik dan eerder snel de auto pakken dan met de trein. Alles, alles wordt duurder, dus in die zin verbaast het me niet. Want benzine wordt ook duurder, dus in die zin eh, blijf je dezelfde keus maken. Ja, ik heb gewoon NS Business Card, dus dat gaat gewoon via, de, via mijn werk. Dus dat maakt, op zich niet zoveel uit. Ik moet wel werk komen, dus ik zou wel moeten, want ik heb geen auto. er is ook goed nieuws, want sommige abonnementen worden juist iets goedkoper. Het spoorbedrijf wil mensen zo aanmoedigen om vaker de trein te pakken. Net weer nog. Vanochtend veel wolken met soms lichte regen of motregen. In het westen blijft het grijs, maar in de rest van het land zijn vanmiddag ook opklaringen. Het wordt 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. We hebben te maken met een drukke ochtendspits. De meeste vertragingen staan echter op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen. Hier 10 minuten op onthoud. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam... tussen de aansluiting met de A9 en de aansluiting met de N246.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 Op de N50 bij Kampen zijn drie mensen omgekomen bij een ongeluk na een politieachtervolging. Daarbij waren twee auto's betrokken. In het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch is een patiënt van 78 overleden... na een incident tussen patiënten op de afdeling. De politie wil nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Het weer. Overwegend bewolkt met kans op wat regen. In de loop van de middag steeds meer opklaringen. Het wordt 14 tot 17 graden. There's mountains on Mars and riverbeds too Infinite stars and there's me and you There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one stop shop for that heart sweat drug. Be here now with me. Won't you be here now with me? this is She be not these kind of things where they make man see ya.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 No, no. I'm not gonna tell me what's up, bingo. I'm not want to make me dead, dead. I'm not girl, I wanna make you. Baby, I'm like making you. Oh, baby, oh, no, no. Sometimes in life you feel the fight is over, over.